met het RWS Journaal. In Amsterdam is gisteravond een man uit IJsselgeweek uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat vast op verdenking van diefstal van honderden computers... die worden gebruikt voor het delven van bitcoins. Hij ontsnapte door uit een raam te springen... en nam daarna een vlucht naar Zweden... waarvoor hij niet door de paspoortcontrole hoefde. In het vliegtuig zat ook de premier van IJsland, bleek later. Premier Rutte is bereid om alle ambtelijke stukken over de afschaffing van de dividendbelasting openbaar te maken. Er ontstond vorige week discussie over de stukken waarvan kabinetsleden de hele tijd volhielden dat die niet bestonden. Maar dat soort memo's bleken wel te bestaan toen twee wetenschappers erom vroegen. De oppositiepartijen willen de memo's zien omdat ze vermoeden dat daarin staat dat afschaffen van de dividendbelasting veel geld kost en een gunstig effect voor het vestigingsklimaat niet gegarandeerd is. De Britse prins William en zijn vrouw Kate hebben een derde kind gekregen. De hertogin van Cambridge heeft vanochtend rond 11 uur lokale tijd een zoon op de wereld gezet. Prins William was bij de bevalling aanwezig, meldt het Twitter-account van Kensington Palace. Het kerstverse broertje van prins George en prinses Charlotte weegt bijna 8 pond. De naam van de baby wordt later bekendgemaakt. Bekerwinnaar Feyenoord is gehuldigd in Rotterdam. De club won gisteren de KNVB-beker. In de Kuip werden supporters getrakteerd op optredens van de Hermes Houseband, Ronnie Flex en Lee Towers. Aan het einde kwam de selectie op het podium om de beker aan het publiek te laten zien. Het is voor de Rotterdammers de derde huldiging in twee jaar tijd. In 2016 werd de winst van de KNVB-beker gevierd op de Single en was het feest nadat Feyenoord de eerste landstitel in 18 jaar veroverde. Het weer vanmiddag is er geregeld zon. Het blijft meest droog. Het wordt maximaal 12 tot 18 graden. Morgen blijft het in de noordelijke helft grijs en druilerig. In het zuiden is het vaker droog. En daar wordt het lokaal 18 graden.